12 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De jeugdzorg moet echt beter. De Sociaal-Economische Raad kwam net met een advies. Te veel kinderen en gezinnen met ernstige problemen moeten volgens die raad te lang op hulp wachten. Men kijkt veel meer naar systemen, naar administratieve processen, naar bureaucratische romslom. Dus die focus moet weer worden verlegd, waardoor we niet over het kind gaan praten, maar met het kind. In een onderzoek staan 10 tips om de boel bij jeugdzorg aan te pakken. Er moet bijvoorbeeld meer geld naar gemeenten. Het lijkt erop dat de wapenstilstand tussen Israël en Hamas werkt. De afgelopen uren is er niet geschoten of gebombardeerd. Het staakt het vuren ging vannacht in. Mensen in de Gazastrook gingen daarna juichend en feestend de straat op. Het kan nog wel even duren voor je op de A7 bij Drachten weer gewoon kunt doorrijden. Vanochtend was daar een ongeluk met een vrachtwagen. Die viel om en lag over een paar rijbanen. De ANWB denkt dat de weg pas om 6 uur weer helemaal open is. De KNVB krijgt voor het eerst een vrouwelijke directeur. Marianne van Leeuwen gaat op 1 oktober aan de slag. Ze sprak zich in het verleden fel uit tegen racisme in het voetbal. En in Amerika zijn tientallen tijgers, leeuwen en een jaguar in beslag genomen. Ze waren ooit van deze man. Joe Exotic, bekend van de Netflix-serie Tiger King. Hij zit zelf in de gevangenis. Zijn dieren waren ondergebracht in het Tiger King Park van zakenman Jeff Lowe, die ook in de serie te zien is. Daar werden ze verwaarloosd. Volgens de politie zaten de grote katten in slechte verblijven en kregen ze te weinig te eten. Bovendien waren ze er waarschijnlijk via een schimmig handeltje terechtgekomen. Het weer nog, veel wind vandaag en alles komt voorbij.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 Informateur Hamer praat vanmiddag nog met de leiders van VVD en D66, Rutte en Kaag. Ze ontvangt hen allebei tegelijk. Algemeen wordt aangenomen dat VVD en D66 een grote kans maken om in een nieuw kabinet te komen. Een meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs... die het volledige heropening van de scholen niet zitten... blijkt uit een enquête van Onderwijsbond CNV. Vorige week werd duidelijk dat het kabinet mikt op een heropening van de scholen... in de week van 31 mei. In Duitsland is een 21-jarige Syriër tot levenslang veroordeeld voor de aanslag op een homostel.